Clemens Peters met het NOS Journaal. De Catalaanse leider Puigdemont heeft in een toespraak voor tienduizenden aanhangers gezegd dat hij de machtsovername door de regering in Madrid onaanvaardbaar vindt. Hij roept het parlement in Catalonië bij elkaar om op de maatregelen te reageren. Volgens Puigdemont wordt Catalonië met de zwaarste aanval op de democratie geconfronteerd sinds de dictatuur van generaal Franco. Puigdemont riep in zijn toespraak niet de onafhankelijkheid van Catalonië uit. Mogelijk wordt dat wel de uitkomst van de vergadering van het Catalaanse parlement. Onduidelijk is nog wanneer dat dat parlement samenkomt. Afghanistan is voor de tweede keer in 24 uur getroffen door aanslagen. In de hoofdstad Kabul liet een zelfmoordterrorist een auto vol explosieven ontploffen toen een groep militairen langsliep. 15 soldaten kwamen om het leven. Gisteren werden in Kabul tientallen gelovigen gedood bij een aanslag op een moskee. Alleen al deze week zijn bij aanslagen in Afghanistan zeker 150 doden gevallen. Vooral militairen en politiemensen waren het doelwit. Hogeschool Windesheim in Zwolle sluit een van de schoolgebouwen na een technisch onderzoek. Mogelijk is bij de bouw van gebouw X in 2010 dezelfde constructie gebruikt als bij de parkeergarage in Eindhoven die in mei instortte. De school heeft boormonsters van de vloerplaten genomen en die zijn aanleiding voor nader onderzoek. Totdat dat is afgerond blijft gebouw X dicht. De gemeente Den Haag meldde vandaag dat ook daar tien panden worden onderzocht. Baanwielrenner Jeffrey Hoogland is Europees kampioen op de 1 kilometer tijdrit geworden. In Berlijn was hij in de finale sneller dan de titelhouder, de Fransman Lafargue. Gisteren won Hoogland ook al zilver op de sprint. Vier wedstrijden vanavond in de eredivisie. Pek Zwolle won in Breda met 2-0 van NAC. Van Polen maakte opslag van rust 1-0 uit een penalty. En Saimak scoorde vlak voor tijd het tweede Zwolse doelpunt. Excelsior en Sparta speelden gelijk. Op Woudenstein werd het 1-1 door een later gelijkmaker van Goodwin voor Sparta. ADO Den Haag won met 2-0 uit bij Venlo. Valkenburg en Johnson maakten de doelpunten. FC Twente tegen Roda is nog bezig. Het weer wisselend bewolkt met buien.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 was the good part. Hiding in the corners of your mind. All I ever cared about was your love. Global House Vibes with DJ Malzo. Global House Vibes with DJ Malvo. on your love. She keep repeating your mess. The vibes on the mic.